Vijf uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is opnieuw gedaald. Er liggen op dit moment 783 coronapatiënten op de IC. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding. Dat zijn er 21 minder dan gisteren. Er liggen nog 29 Nederlanders op de intensive care in Duitsland. In het Zuid-Hollandse Tinten zijn vanochtend meerdere kassen zwaar beschadigd geraakt door een windhoos. Vijf mensen raakten erbij gewond. De slachtoffers zijn geholpen door hulpdiensten. De windhoos raasde rond half acht over de kassen. Daarbij sneuvelde veel glas. Meerdere bedrijven zijn getroffen. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is. In een hotel met studenten in Enschede is opnameapparatuur gevonden bij studentenkamers. Een student betrapte een beveiliger die geluidsapparatuur plaatste onder een deur. Daarna werden onder meer deuren apparatuur ontdekt. In het ITC-hotel in Enschede zitten zo'n 300 internationale studenten van de Universiteit Twente. Het beveiligingsbedrijf gaf als verklaring dat de apparatuur was geplaatst vanwege mogelijke overtreding van de huisregels. Later bood het bedrijf aan de universiteit excuses aan. De universiteit en de student die de beveiliger betrapte hebben aangifte gedaan. De financiering van de restauratie en hergebruik van Paleis Soesdijk zijn zo goed als rond. De gemeente Baren, de provincie Utrecht en andere betrokkenen... hebben nieuwe afspraken gemaakt en de financiering geregeld. Er was een gat in de begroting van 13 miljoen euro. Dat is nu nog 5 miljoen euro. Daar wordt subsidie voor aangevraagd. Paleis Hoesdijk was vroeger het woonpaleis van koningin Juliana en prins Bernhard. Er komen een hotel, woningen, horeca en een evenementencentrum. En dan het weer. Vanavond trekken pittige buien over het land met kans op hagel en onweer. Vannacht vooral in het kustgebied buien. In het binnenland is het droger. Ook morgen stevige buien met lokaal hagel en onweer. Tussendoor ook wat zon en het wordt dan een graad of 15.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 don't show. show. chance to break through And when the world is not enough That's what gives you everything or breaks you down you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah, It's the dark inside of me that makes you feel so numb.